5 uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het onafhankelijk kiesbureau Suriname heeft het grootste deel van de verkiezingsuitslagen van Paramaribo online gezet. Voorzitter Van Dijk Silos dreigde daar eergisteren al mee. Ze is woedend omdat de uitslagen van de parlementsverkiezingen nog steeds niet bekend zijn gemaakt. Op de site van het kiesbureau zijn de uitslagen van 274 stembureaus uit Paramaribo te zien. Van 16 bureaus ontbreekt de uitslag nog. Of er ook uitslagen uit de rest van het land volgen is onduidelijk. De oppositie vreest dat president Bouterse en zijn NDP proberen te frauderen. De NDP staat in de peilingen op fors verlies. Bouterse heeft inmiddels om een hertelling gevraagd. Vleesverwerkingsbedrijf Van Roy Meat in Helmond is tot en met dinsdag dicht vanwege een corona-uitbraak. Dat heeft de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besloten. Na een steekproef bleek één op de zes geteste medewerkers besmet te zijn met het virus. President Trump wil dat bedrijven als Twitter en Facebook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de redactionele keuzes die ze maken. Hij heeft een decreet ondertekend dat de Amerikaanse overheid verplicht om te onderzoeken of die sociale mediabedrijven nieuwe regels kan opleggen. Volgens de Amerikaanse wet zijn de bedrijven nu niet verantwoordelijk voor wat mensen schrijven op de platforms. Trump wil dat veranderen. De president heeft het aan de stok met Twitter platform noemde een tweet van hem waarin hij zei dat stemmen per post tot fraude leidt feitelijk onjuist. In Moskou is het officiële dodental voor de maand april fors naar boven bijgesteld. Eerst werden 639 coronaslachtoffers gemeld. Dat zijn er nu 1561. Volgens het gezondheidsdepartement van Moskou zijn nu ook de twijfelgevallen meegeteld. Verwacht wordt dat ook het landelijke dodental in Rusland wordt bijgesteld.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 Quando estará a lembrar de amor que un día na soube cuidar? Quando estará a lembrar de amor que un día na soube cuidar? Island Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you now understand I wanna pieces on my plate. She say you better no piss on the plate, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. to eat it at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. to my room in a hotel, and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you.